maar kreeg van de drie gemeenten ook gevoelige gegevens, zoals adres feministische staking op Internationale Vrouwendag. De stakers eisen gelijke betaling en een veilige werkplek zonder seksuele intimidatie. Spaanse vakbonden steunen de werkonderbreking door vrouwen, maar ook mannen mochten eraan meedoen omdat de wet discriminatie verbiedt. Volgens de grootste vakbonden hebben 5,3 miljoen Spanjaarden het werk twee uur neergelegd. Vanavond waren er in veel steden demonstraties. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden en oosten vallen nog buien. Morgen eerst geregeld zon, maar smiddags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen.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 Hoestaanvallen al in de laatste week van de winter werd ik geveld, ja, keihard onderuit gehaald. Maar niet getreurd, een uurtje, wat, twee uur New Age muziek. En eh, we gaan er weer een leuke muzikale rondreis van maken. all over the world. Met nieuwe albums. Ja, ja, nieuwe albums. Eens even kijken of ik het allemaal uit kan spreken. Earth 3 Healing. Ja, zo noemt die meneer zich. En die, eh, ik kan er ook niks van maken. Die heeft ook een, album mee. Eh, die heeft een album gemaakt. Daar gaan we mee beginnen. En dan kijk ik even op een ander computerscherm. En Annie Lokke. Annie Locke heeft ook een eh, album gemaakt. En ja, kan uit de vet even niet lezen hoe dat heet. Maar dat maakt niet uit, want we hebben een playlist. En die playlist staat op peacefulradio.info en dan kan je het allemaal volgen. Verder eh, artiesten natuurlijk in de uitzending. De zogenaamde station ideas, promo's. En ik kreeg een hele leuke binnen van eh, Erik Scott. Nou eh, Erik, eh, ik zou zeggen brand los. Oh. Eric Scott, and I've come all the way to the Netherlands to visit with Benno at his own radio station, Peaceful Radio. Right now, you're listening to music from my own album, In the Company of Clouds.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 On your way. What does your heart say? Heart say. What does your soul Let Mother Earth hold us in her palm. Let the river of life flow through us and carry us to the amber dawn. Saturnine. Satnama, Guru Satnama.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 We've made three albums together Sounding the Stones, Alchemist's Almanac, and Universal Grooves Play Along, plus a bunch of EPs including Ambient Inclusions and Who's Counting? Arthur is a supremely playful character, sometimes mistaken for an elf. Letting our imaginations run free, we come up with all kinds of atmospheric scenarios and end up with an intriguing mix of tracks that even we couldn't predict when we set out.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft officieel bevestigd dat hij de import van staal en aluminium gaat belasten. Hij deed dat in het Witte Huis, omringd door Amerikaanse metaalarbeiders. Die wil hij met de maatregel beschermen. Voor staal gaat een importtarief van 25% gelden, voor aluminium is dat 10%. Vorige week leek Trump de omstreden heffing voor alle landen op dezelfde manier in te voeren. Maar nu zegt hij dat hij dat flexibel wil doen. Zo maakt hij voorlopig een uitzondering voor de buurlanden Mexico en Canada. Alle landen kunnen over de importheffing onderhandelen, zei Trump. De presidentcommissaris van ING, Jeroen van der Veer, staat achter de forse loonsverhoging voor topman Hamers. Internationaal gezien is een beloning van 3 miljoen euro per jaar niet veel, zegt van der Veer. Bovendien wordt de beloning uitbetaald in aandelen die Hamers lange tijd moet houden. Van der Veer zegt dat hij de commotie over de loonsverhoging wel had zien aankomen. Drie gemeenten hebben per ongeluk privégegevens van kandidaat-raadsleden naar de NOS gestuurd. Het gaat om de gemeenten Woerden, Leiderdorp en Deventer. De NOS wilde kieslijsten verzamelen en had alleen openbare gegevens moeten ontvangen, zoals de naam en woonplaats van kandidaten, maar kreeg van de drie gemeenten ook gevoelige gegevens, zoals adres, geboortedatum en burgerservice nummer. De NOS heeft de gemeente op de